Dielketeert zijn met het NOS-journaal. Minister van der Steur zegt dat er inschattingsfouten zijn gemaakt... rond de foto van Volkert van der Graaf. Zowel het OM als de reclassering en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... waren op de hoogte van de fotosessie, vorig jaar in juni. Maar toenmalig minister Opstelten werd niet geïnformeerd... over de precieze datum van publicatie. En van der Steur zegt dat hij dat betreurt. Een dronken man die in maart een baby doodreed moet vier jaar de cel in. Hij moet ook zijn rijbewijs inleveren en dat krijgt hij pas over tien jaar terug. De man van 51 reed de vijf maanden oude baby en zijn vader aan in Lutten in Overijssel. Hij was al zeven keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. De Spaanse justitie heeft de premier van Catalonië aangeklaagd. Arthur Mas zou vorig jaar een illegaal referendum georganiseerd hebben en wordt beschuldigd van ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. Op het referendum over onafhankelijkheid kwamen destijds 2 miljoen Catalanen af die een meerderheid voorstemden. In Italië zijn vier mannen opgepakt die Nederlandse bloemenleveranciers hebben opgelicht. De vier kochten eerst kleine partijen die ze snel betaalden. Daarmee wonnen ze het vertrouwen van de leveranciers... Daarna volgden grotere orders die in de tonnen konden lopen. Na levering lieten ze hun bedrijven failliet gaan. Tien Nederlandse ondernemers hebben aangifte gedaan. De schade varieerde van tienduizenden euro's tot 2 miljoen euro. Het is nog maar de vraag of de bloemenleveranciers hun geld terug zullen zien. Op zes toeristische Griekse eilanden wordt overmorgen een BTW-verhoging doorgevoerd. Athene had dat afgesproken met de internationale geldschieters. Tot nu toe gold op de eilanden een laag btw-tarief om het toerisme te bevorderen. Veel Grieken zijn bang dat er straks minder toeristen komen en er dus minder geld wordt verdiend. Het weer, het is zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Het is een graad of 17. Vanavond en vannacht is het helder en aan de grond kan het dan een gaatje gaan vriezen. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.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 kunt beter omrijden via de Heinenoordtunnel over de A15 en de A29. Verder file op de N3 Dordrecht-Papendrecht voor eh, tussen de aansluiting met de A16 en Papendrecht 4 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd en er is maar één rijstrook open.